maar bij de gemeente staat de teller nu op 5000. Het is niet duidelijk hoeveel van die mensen het Rijk ziet als gedupeerden... zodat ze hun schulden kunnen kwijtschelden of overnemen. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 200 uur... en een maand voorwaardelijke celstraf tegen Glennis Grace. In februari was haar zoon aan het vepen in een jumbo. Werd de winkel uitgezet. Glennis kwam daarna met een groepje mensen verhaal halen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de zangeres de eerste klap uitdeelde... en dat ze een medewerker een knietje gaf. Er komt geen Feyenoord City. De hoogste rechter van ons land heeft een streep gezet door plan voor de nieuwe woonwijk in Rotterdam. Er zouden 3700 huizen worden gebouwd. Een flinke tegenvallen voor de stad, legt deze verslaggever van Rijnmond uit. In de komende 20 jaar moeten er zeker 30.000 tot 40.000 woningen in Rotterdam bijkomen. Ja, daar was dit plan belangrijk voor. Er is gekeken op verzoek van de gemeente van kunnen we dit dan qua woningbouw door laten gaan. Maar de Raad van State zegt ja, dat kan niet. Hoofdreden hiervoor is dat er nog een gat van 50 miljoen euro in de begroting zat. Vanaf vandaag draait de nieuwe film Bros ook hier. Het is de eerste romcom ooit over een homoseksueel koppel. met a guy? I don't think I'm his type. He's like gay Tom Brady. Happy Pride. Happy Pride. Now I have to go to a Pride party and you're both too old to be in the pool. De film gaat over een duo die aan het uitzoeken is of ze een relatie met elkaar zien zitten. Het is geschreven door Billy Eichner, die ook een van de hoofdrollen speelt. Volgens hem was deze film hard nodig. Hij zegt dat er in de VS grote discussies zijn over homoseksualiteit. En ook op TikTok gaat veel rond over de film. It's steamy, it's sexy, it's cute, it's well written. It's a gay romance about a guy trying to figure out if this guy is into him or not. I felt so seen. It's the first gay romantic comedy to be released by a major film studio.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 Op de A9 Amstelveen-Alkmaar heb je meer dan 10 minuten vertraging tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. Verder sta je een kwartier in de file op de A10, de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid. De linkerrijstrook is daar dicht door een aanrijding.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't camera said he never fitted in He wasn't welcome He showed up to the parties we was hanging in Some guys were putting him down, pulling him round, round, round Now I wish I would've talked to him Gave him the time of day and I turned away If I would've been it wouldn't have made go this far He might've stayed at home Zandvoort en de regio.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 voordat ze klanten mogen afsluiten. Minister Jette heeft die maatregel ingevoerd om te voorkomen... dat mensen deze winter te snel in de kou komen te zitten. Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel geëist tegen een 41-jarige man wegens uitbuiting. Hij zou een Poolse vrouw jarenlang hebben gedwongen om op de wallen te werken. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen geregeld zon, overwegend droog. En met 19 tot 23 graden is het nog iets warmer dan vandaag.